Evenals afgelopen zondag draaide ik deze melodie die om een of andere sentimentele reden van betekenis is voor mij. Serenade in Blue. Ik heb een aantal uitvoeringen van deze song uit 1942 bij elkaar gezocht. En dit was de versie van trompetist Ray Anthony en zijn big band. En net als zondag doe ik er nog eentje. Nu de versie van de Argentijnse vrouwenverslinder, filmacteur en zanger Dick Heems die in de jaren 40 en 50 de topcrooner bij tal van Amerikaanse bands was. Hier is Dick Heems, die zesmaal getrouwd was, met zijn uitvoering van Serenade in Blue. when I hear that serenade in blue. I'm somewhere in another world alone with you, sharing all the joys we used to know many moons ago. Once again, your face comes back to me, just like the theme of some forgotten melody in the album of my memory, serenade in blue. It seems like only yesterday, a small cafe, a crowded floor. And as we dance the night away, I hear you say forevermore. And then the song became a sigh, forevermore became goodbye. But you remained in my heart. So tell me, darling, is there still a spark? Or only lonely ashes of the flame we knew? Should I go on whistling in the dark? Serenade in bloom. Al heb ik hem dan al het eerste uur gedraaid. Ik kon het niet laten als saxofonist Paul Desmond nog een keertje aan het woord te laten. In dit geval in een memorabele combinatie met bariton saxofonist Jerry Mulliken in All the Things You Are. En dat geeft me meteen de gelegenheid nog een fantastische baritonspeler te laten horen. Van wie helaas weinig opnamen zijn. Dat komt ook omdat Serge Shalov zijn leven eigenlijk de gronden heeft gericht door drank en drugs. Ooit speelde hij in de band van Woody Herman in die unieke blazersgroep die het wereldnummer Four Brothers opnam. Hier is Serge Shalov met A Handful of Stars. walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so and so. The birds in every tree are all so neighborly. They sing wherever I go. I guess I'm just a lucky so and so. If you should ask me the amount that's in my bank account. Well, I'd have to admit that I'm slipping. Ooh, but that don't worry me. Cause confidentially, I've a dream that's really a pippin'. And when the day is through, each night I hurry to a home where love waits. I know comes right down to it. I guess I'm just a lucky so and so. Mm-hmm. Eindelijk was daar weer eens de Engelse jazzzangeres Annie Ross. Ooit lid van het fantastische zangtrio Lambert, Hendricks en Ross, maar ook een sublieme soliste. Geboren in 1930, maar volgens mij nog steeds in full swing. De opname die we hoorden was echter 50 jaar oud. Een nummer van Duke Ellington, I'm Just a Lucky So and So. In de jaren 60, de heftige jaren 60, componeerde pianist Oscar Peterson ter ondersteuning van de strijd voor gelijke burgerrechten de Hymn to Freedom. Een emotioneel geladen muziekdocument. En dat is te horen ook. Oscar Peterson in topvorm. it air remind you of a taste of honey a taste much sweeter than wine kon niemand anders zijn dan Sarah Vaughan, de vrouw met 3,5 octaaf in haar keel, in een mooie vertolking van de song A Taste of Honey. Met vrije instrumentale accenten van Carmel Jones op trompet, Eddie Edwards op de sax en Ernie Freeman op Hammond B3-orgel. We gaan nu luisteren naar een hoogstandje op de gitaar. Van de 1952 geboren Amerikaanse jazzgitarist Jeff Linsky die onder andere, onder les heeft gehad van Joe Pass en met tal van andere grote jazzgitaristen heeft samengespeeld. Hier in Hoogland horen we hem met een klein combo in Besame Mucho, in 1940 gecomponeerd door een zeer verliefd 16-jarig Mexicaans meisje. by your shore and let me dream forevermore. Blue River, oh, Blue River. Although the one I love has flown, and though she left me all alone, forgive her. Ooh, river. Just let your rippling waters flow, but keep on searching as you go, Blue River. Please hear my plea, find her for me. Then tell my love that I've been true, and say I'm just as blue as you. Blue River. Oh, Blue River. big band muziek uit de goede jaren van de swing. Met Jack Teagarden op trombone en op stembanden. In Blue River. En dan nu een veel modernere big band, namelijk het orkest van Jill Evans. Met diens favoriete trompetist Miles Davis in Corcovado. Een song van Antonio Carlos Jobim over het uitzicht op de Corcovado berg bij Rio de Janeiro. Die wordt bekroond met het bekende standbeeld van Jezus. said door Liz Wright in de moderne versie. Goodbye, want dit is bijna het einde van Jazz in Hoogland op de vrijdagavond. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks, techniek Daan Lefferts. Maar natuurlijk is er zondagmorgen weer getrouw CFM Jazz van 10 tot 12. We gaan er vanavond uit met die wereldberoemde compositie Lullaby of Birdland van George Shearing. Een nummer dat eh, vaak door een combo wordt gespeeld maar in dit geval door een big band. Count Basie. Nog een fijne avond.